Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Lilian Marijnissen is de hoogste, staat op de derde plaats. Ze zat eerder voor de SP in de gemeenteraad van Os en werkte bij de FNV. Volgens partijleider Emiel Roemer, die weer op één staat... is de SP-lijst een mix van ervaren kandidaten en nieuwkomers. Van de huidige Tweede Kamerfractie komen onder andere Harry van Bommel... Sharon Gesthuizen en Paul Ulenbelt niet meer terug op de lijst. De NS verwacht in september een recordaantal van 33,3 miljoen treinpassagiers te vervoeren. Dat zijn er 1,7 miljoen meer dan in een gemiddelde maand. September is door het einde van de zomervakantie altijd al de drukste maand. Maar door de aantrekkende economie en dalende werkloosheid verwacht de NS nog meer drukte in de trein. Om dat op te vangen worden oude dubbeldekkers ingezet. Enkele tientallen Nederlandse criminelen houden zich schuil in Dubai... omdat de woestijnstaat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant wil het ministerie van Veiligheid en Justitie... nog dit jaar met de Verenigde Arabische Emiraten om tafel om een verdrag te regelen. Ook criminelen die bang zijn om te worden geliquideerd door vijanden in de onderwereld... zouden zich in Dubai verschuilen. Vanwege de hoge straffen en strenge controles in het land komen huurmoordenaars er liever niet. De Franse minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken ziet niets in een Burkini-verbod. In een interview zegt hij dat zo'n verbod in strijd is met de grondwet... en de spanningen tussen bevolkingsgroepen alleen maar vergroot. Cazeneuve gaat daarmee in tegen premier Vals, die de verhullende kleding op de Franse stranden wel wil verbieden. Het weer de komende uren neemt de bewolking toe en valt er een enkele bui. De temperatuur daalt tot zo'n 16 graden. Overdag ook plaatselijk een bui, maar later steeds meer zon. Het wordt een graad of 21. Vanaf dinsdag droger, meer zon en stijgende temperaturen.